Voor de kist door zijn broers het Staples Center werd uitgedragen... hield Michaels broer Marlon een emotionele toespraak. En zei Michaels dochter Paris Catherine dat hij de beste vader in de wereld was... en dat ze hem vreselijk zal missen. Tijdens de dienst waren er optredens van onder andere Lionel Richie, Mariah Carey en Stevie Wonder. De herdenking was wereldwijd te volgen via radio en tv en was daarmee waarschijnlijk de best bekeken en beluisterde in de geschiedenis. Seksueel geweld in Nederland komt schrikbarend veel voor. Dat zegt de Rutgers Nisso-groep op basis van een onderzoek onder ruim 6400 mannen en vrouwen van 15 tot en met 70 jaar. Een op de negen vrouwen zegt ooit te zijn verkracht. Vaak zijn de daders partners of ex-partners. Een op de drie vrouwen zegt seksueel geweld te hebben meegemaakt. En dat kan variëren van ongewenste aanrakingen tot verkrachting. Koninklijke Marechaussee heeft vijf mannen opgepakt die zich bezighielden met mensensmokkel. De verdachten haalden mensen uit Iran naar Nederland. Via Duitse luchthavens reisden ze door naar Groot-Brittannië en Canada. Met de mensensmokkel waren grote bedragen gemoeid. Zo verdienden de mannen met de smokkel van één gezin zo'n 35.000 euro. Alle verdachten wonen in Nederland en komen oorspronkelijk uit Iran. Er lijkt een compromis in de, maak rond de afgezette president van Honduras, Zelaya. Donderdag praat hij in Costa Rica met vertegenwoordigers van de interimregering. Mogelijk gaat het daarbij over de voorwaarden waaronder Zelaya naar Honduras kan terugkeren. Ruim een week geleden werd hij afgezet door het leger. Dat gebeurde op de dag van een omstreden referendum. Daarmee wilde Zelaya mogelijk maken dat hij kan worden herkozen. Het weer wisselend bewolkt met van tijd tot tijd buien, soms met onweer, minimaal rond 13 graden. Overdag ook af en toe zon en een middagtemperatuur rond 19 graden. Dit was het.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 Sabe the devil's cut.